Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen heeft berekeningen over vliegveld Lelystad niet met de Kamer gedeeld. Ze liet afgelopen zomer onderzoek doen naar de toename van het verkeer en de stikstofuitstoot bij uitbreiding van het vliegveld. De uitkomst is niet openbaar gemaakt. De informatie is belangrijk bij het bepalen of vliegveld Lelystad wel kan uitbreiden met vakantievluchten. Dat zou al in 2018 gebeuren, maar werd twee keer uitgesteld. Onder meer door Europese regels. Een aantal Kamerleden is verontwaardigd en wil tekst en uitleg van minister van Nieuwenhuizen. In een groot onderzoek naar een crimineel netwerk uit Albanië... zijn bij elkaar 25 mensen aangehouden. In Etteleur en Breda werden drie mannen opgepakt. Ook waren er politieacties in België, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Europol denkt dat in België de mogelijke leider van de bende is gearresteerd. Volgens de Europese politieorganisatie smokkelde de bende drugs met zeecontainers naar België. Daarna werden de drugs verder in Europa verspreid. Een Pakistanse blogger is in Rotterdam aangevallen en met de dood bedreigd. Dat zegt verslaggevers zonder grenzen. Dat ook stelt dat de Pakistanse veiligheidsdienst achter de aanval zit. De blogger Ahmad Wakas Koraya kwam naar eigen zeggen met zijn gezin naar Nederland... omdat hij in Pakistan was gemarteld. In zijn blog schreef hij onder meer dat de veiligheidsdiensten in Pakistan... het gemunt hebben op de Pataanse minderheid, waar hij zelf ook toe behoort. De arts die als eerste alarm sloeg over het coronavirus is overleden. De arts uit Wuhan zei eind vorig jaar dat hij bij zeven mensen een onbekend virus had gevonden dat op SARS leek. Hij waarschuwde collega's, maar werd daarna op het matje geroepen omdat hij valse geruchten zou verspreiden. Op 10 januari begon de arts zelf te hoesten. Hij werd steeds zieker en is nu op 34-jarige leeftijd overleden, melden Chinese media. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden en in het zuiden opklaringen. Minima tussen 0 en 2 graden.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 Daar mag Zandvoort en daar mogen jullie heel trots op zijn. Een hele fijne uitzending op 9 eh, februari. De groeten. goed, eh, David Molenburg. Want ik eh, kreeg eh, van je van de week op, op Facebook van je op mijn donder... dat ik iets van de Dolly Dots had gedeeld. En dat allemaal in het muzikale overzicht van 1985. Omdat dat het laatste jaar was dat hier de Formule 1 van de Grand Prix van Nederland heeft plaatsgevonden. Dus met andere woorden, het heeft ook met dit te maken. Tenminste, moet ik iets openzetten? Ja, ja, ja nee, dit is hem. Eh, dat heeft dus met eh, dit te maken. Eh, dat heeft dus te maken met het feit dat wij dus in mei een eh, feestje gaan vieren. En eh, dat feestje dat heet iets met dure Dinky En dat is ook een reden waarom ik regelmatig dingen van 1985 aan het delen ben op Facebook. dat nummer wat we net dus hebben gehoord, dat is van The Cult. Je kent ze wel van She Sells Sanctuary, maar dit komt van het album Love eh, wat je net hebt gehoord. Daar staat trouwens ook dat nummer waar ik het net over had. Giselle Sanctuary staat er ook op. Uh, nummer heet Rain. En het is, eh, wat ik heb begrepen, een nummer van een album wat staat als een huis. En dat heeft David Molenburg, onze burgemeester, bij even deze week onder de neus gewreven. Dus... Bij deze heb ik dat uh, even rechtgezet. En aangezien hij toch iets van een een of andere voice track heeft achtergelaten dacht ik, nou, dat is wel heel erg eh, mooi dat hij dat eh, gedaan heeft. Goed, eh, dat zeggende is dat meteen de kop van 6 februari van deze Alternative FM. En aangeschoven, want hij is... De man van dienst die vandaag de live ehm, muziek voor zijn rekening gaat nemen. KY. En achter KY zit Kai Koopmans. Ja, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want eh, eh, ik ben verkocht op een gegeven moment met het nummer. En ik ga eventjes zo staan. Dan eh, <laughs> kan ik, je voor een deel ook zien. heeft te maken met het nummer Seaside. Ja, mijn, mijn nieuwste singeltje inderdaad. Ja, ja. Die spotte ik op een gegeven moment. Ik kreeg nou ja, spotten. Dat werd voor het deel werd, ik denk door Vincent per Queen, Ja, klopt. Ja, ja. die, die, eh, die, eh, nou ja, goed, in ieder geval eh, via via. En zo kwam ik er eigenlijk aan. En toen was hij net koud een paar dagen uit, geloof ik. En ik was helemaal verkocht. Ja, ja, ja, ja. ja nou, dankjewel. Dat is goed om te horen. Ja, want ik neem aan dat die single... want als hij bij mij wat losmaakt... dan moet hij bij een ander denk ik ook nog wel wat losmaken, of niet? Ja, ja, zeker in de donkere dagen waarin ik hem natuurlijk uitbracht. Eh, november was dat. Eh, ja, daar nou, werd heel, heel mooi op gereageerd. Mhm. En dan eh, hoor je natuurlijk, krijg je heel veel mooie berichtjes. En mhm. dat, ja, dat deed me ook wel veel eigenlijk, de reacties Ja, dat geloof ik wel. ja, ja, hoe is dat nummer ontstaan? Want, ehm, ja, want het komt niet zomaar uit eh, het blauws hinein, zoals ze dat eh, nog wel eens eh, willen zeggen. Of niet? Nee, nee, ik heb het ehm, best wel heel snel geschreven eigenlijk. Dat was in, ik weet niet, in mei of zo. Toen zou ik twee keer optreden bij de Samenloop Hoop in Limburg. Mhm. Dus voor ex-kankerpatiënten of nabestaanden. Ehm, en ik had gewoon een setje voorbereid. Maar ik kwam in één moment, ik kwam helemaal in dat gevoel. Eh, ik bedoel, iedereen kent wel iemand mhm. ook. Eh, die is overleden eraan of die eraan leidt. Ehm, en deze, dit nummer kwam eigenlijk zo eh, uit mijn hoofd zetten. En stond binnen een paar dagen. En die heb ik toen ook meteen uitgevoerd. En dat was heel speciaal. Toen wist ik ook van dit moet een nieuwe single worden. Ja, ja, dat wist je al eigenlijk vrij snel dat het zo moest zijn. Ja, doet dan iets met je. En, en je merkt ook wel dat het natuurlijk gewoon een, een lekker pakkend nummer is. Heb ja. je dat ook eh, op een gegeven moment het nummer even laten horen aan mensen ehm, die dicht bij je staan en zeggen... Nou, dit is wel heel erg goed. Ja, tuurlijk. Je moet altijd even, even laten checken. Ja, re <laughs> referentiekader noemen ze dat met een mooi woord. Ja, ja en even kijken van, van wat, wat is de reactie. Nou toen, dat werd ook wel bevestigd. Ja. ja. Voor de mensen thuis het nummer wordt vandaag gespeeld. Dus eh, live eh, straks met Bono en eh, Sam. en Bono die zullen Marcus en ik nog een keer gaan treffen bij de Robak daar wordt. Want hij maakt ook onderdeel uit van Panda Waar. dus dat, uh, dat, zeg, dat is de, de andere kant. Maar Bono is vandaag mee. Waar ken je eigenlijk Bono van? waar kennen wij? Ja, via Erik van Rijno, volgens mij. Dat dacht ik al. Erik is hier ook meerdere malen geweest, dus twee keer. Ja. ja dat, dus ja, eh, eh, wel een goed gezelschap, eh, denk ik. Het is een beetje een klein wereldje, die muziekwereld, heb ik een beetje het idee. Ja, ja, ja. dat merk je steeds meer eigenlijk wel. <laughs> Ja, ja, ja. ja, ja. ja ehm, even nog, nog iets, want ik krijg ook nog iets van jou, een berichtje. Ja, tot hoe laat eh, gaat het duren? <laughs> Want eh, er staat nog iets speciaals eh, vanavond en eigenlijk vannacht op het programma... bij een van de landelijke zenders, bij 3FM geloof ik. Ja, ja ik mag 30 seconden van Seaside gaan spelen. Wat is dat? 30 <laughs> seconden? Kom zeg. <laughs> dat is toch even flauwekul dit. Nou, het is wel met een goed doel. Want als uiteindelijk na die 30 seconden meer mensen ja dan nee stemmen... dan mag je helemaal worden gespeeld plus een interview. Dus het is wel voor het goede doel, zeg maar. ja, goed nou, blij dat je in ieder geval... Want we zijn ook op eh, de livestream eh, te zien op YouTube. Ik zal dat zo nog even wereldkundig maken. Ja, daar, eh, daar hangt er een. maar straks wordt hij naar jou toegedraaid als je, als je straks gaat spelen. Dus, dus wat dat aangaat, denk ik dat het helemaal mooi over gaat komen. zijn dat maar de 30 seconden voor... Daarvoor moet je naar Hilversum. Ja joh, ja. Ja. Ja, ja ik, ik, ik, ik begrijp dat je dit eh, <laughs> voor het goede doel doet. Dat snap ik. Maar uh, eh, 30, kom op nou mens. Ja, ik kan, hier kom ik met mijn verstand niet bij. Maar goed, eh, hier heb je alle aandacht. Hier heb je alle ruimte. Dus lekker vijf nummers spelen. Dus je gaat in ieder geval met een goed gevoel. Tenminste, dat hopen we dan hier de deur uit. Komt goed, zeker. <laughs> ja joh, ja. Goed, goed even voor de mensen thuis. Let op, Seaside helemaal achteraan. Dus eh, <laughs> ik, eh, ja, het is even goed. Dit noemen we met een mooi woord teasen. Dus eh, lekker even plagen. dat mooiste nummer, dat is dan ook meteen voor het laatst bewaard. dankjewel even voor, voor even de uitleg. Kom nog, nog een paar keer even bij terug. Want ik zie ook even in je bio dat je iets bij P60 doet. Het is een popzaal en Purmerend. Dus daar gaan we het ook nog even over hebben. Ja. Um, goed, eh, dat de muziekwereld een beetje klein is, eh, dat blijkt wel. Want eh, dit is een band die ook in die Robbe Akda wordt cyclus mee heeft gedaan. gedaan. Zijn runners-up, dus het betekent dat ze nog een kans maken om in de finale van die Robbe Akda wordt terecht te komen. Op 16 april wordt die gehouden in Patronaat aan Haarlem. Dames hebben trouwens ook al eens een keer eerder meegedaan. Maar toen onder de naam Delusionals. Maar dit is onder Leuna. was dit met uh, Solid. Eh, bracht de tijd op acht minuten voor half negen En inmiddels eh, zijn ze alle drie... hebben ze plaatsgenomen achter hun instrumenten. Zowel Bono, Kai als Sam zitten klaar voor, voor, hun, ja, voor een stukje muziek. wat we gaan horen. Vijf nummers zullen ze gaan spelen. Want dat zal een beetje de lijst worden. En Kai, we beginnen met This, Lonely, Night. Ja, oké. Komt-ie. it sets me free. It's falling apart, becoming my enemy. And tell my friends that I'm gone. I'm no longer myself do a becoming my enemy Thanks. Yep. Dat is een, eh, eh, hoe noem je dat, een stukje publiek eh, wat braaf mee zit te klappen. Is dit, was dit de, je, een van je voorgaande singles die je uit had gebracht? Nee, deze moet nog ooit. <laughs> oh, die staat dus toch op het lijstje. Ja, ja. wordt het een EP of een album? Eerst een EP'tje, denk ik. Ja. Ah, oké. volgende is Take Control. Waar gaat het over? Ehm, over het moment dat je denkt van... Ah, ik, heb, ik krijg weer een beetje grip op mijn leven. mooi, mooi, mooi, mooi. Yes. me this time, then you will regret the things that we have. breath, take control. Think of what it means to you. Realize it feels right, yeah. In the middle of it all, take a breath and take control. Think of what it means to you. And we start living. helemaal in uit hoor, dat eh, nummer. Dus, eh, Thanks. Ja. We gaan eh, straks natuurlijk nog meer van je horen. Dat doen we zo. eerst gaan we nog even weer wat anders doen. En dit komt, ik zei net, P60 permanent. Nee. Word ik keurig netjes op de vingers getikt. Alweer. Nu is het uh, door Kai die zegt... Nee, p 60 is niet in permanent. Dat is in Amstelveen. En ik ben in de war met P3. Precies. Want dat is een popzaal. En dan heb ik weer een mooi bruggetje gemaakt. Eh, want dat is een eh, plek eh, in de buurt van Volendam. En daar is een, een singer-songwriter actief. Die we eigenlijk een beetje onder de naam Alaska wel een beetje, een beetje kennen. Ja, Maar wat heeft eh, de slimmerik eh, gedaan? Hij heeft eh, onder een pseudoniem heeft hij een album opgenomen. En Kai zit al te knikken, want hij denkt al te weten wie het is. en ik zei al, Alaska, Alan Fournier. Dat is de man die het betreft. want dat is de alter ego van Frank Bond, mensen. Dus eh, ik zeg het er eh, eventjes eh, bij. Um, goed, ik, ik heb iets... ik heb, ben een van de gelukkigen die zo'n genummerd album in zijn bezit heeft gekregen. Het zijn er maar weinig, er zijn er maar honderd. En Frank altijd een beetje de dwarse denker geweest. Die zegt, ja jongens, ik kan wel alles op Spotify, weet ik allemaal wat, wat zetten. Maar het gaat om de manier waarop de muziek verspreid moet worden. Is ook straks een nummer in de tweede uur wat we gaan draaien. Namelijk De Boodschap. De Messenger, die is daar ook op eh, terug te vinden. Dit eh, is eh, een, ook een mooie nummer. is het zesde nummer van de, van de track. dat is Confessions of a Justified Singer. En dat is een heel persoonlijk verhaal over hemzelf. En hij gaat daar eigenlijk opnieuw de strijd aan met de muziekcultuur. Nou, ik zou bijna zeggen op dat hele album staat geen enkel zwak nummer. Het is gewoon een vijf sterren album. Eh, zo eh, durf ik dat te omschrijven. En bovendien, Frank is een van de weinige poëten in dit land. Dus dat eh, heeft er ook mee te maken. En dat is ook de reden waarom we hem hier draaien. Alan Vernier is dit met Confessions of a Justified Singer. thoughts that loom large on my soul. And do I do know of my darkest talks with God? And do I do know? I sure do know. singer's confessions on tape. A change of name, the fires I lit, the words I stole to make the rhythms fit. A change of name, and I am Prospero. To win this game, you have to sell your soul. the dance in which I ride, the dance in which I ride, the dance in which I ride. A change of name, a bloodstained game, a justified singer's confessions on tape. A change of name, the fires I lit, the words I stole make the rhythms fit, but change your name and I am when you're the life of the and hopeless, I get it, get it Late nights, I drown in my anesthetics Still sit and wonder where I would be If I didn't plunder my sanity Right down to ashes that fly away And turn my visions to black and gray At pit bottom is where I lay And I look up to heaven's gate. I cry Nou, nog, toch nog stevig eh, bezig zijn. De Hardheid hoorde hier met eh, Heroes. Dat eh, is ook een vrij recent nummer. Bent komt uit Rotterdam. Daarvoor Laura Kits met Chevy. Of eigenlijk 81 Chevy. Want dat is de, zoals die single voluit heet. 29 maart zal zij haar nieuwe werk gaan presenteren in de Sinatol in Amsterdam is een leuke zaal, want daar hebben meer muzikanten hun werk laten horen. En ik zei al, als we toch eh, lekker bezig zijn met een beetje rock and roll, gaan we ook nog een beetje in het eh, verleden van de Rob Agda woord eh, duiken. En dat doen we met Gangster en No Disguise. geschiedenisboekje van 30 jaar ZFM Zandvoort... Eh, draaien wij alweer 10 jaar mee met eh, de Rob Akdaanwoord. Want dat was seizoen 2009-2010, Marcus van Dam. Ja, en gisteren heb jij ook een gedenkwaardige leeftijd eh, bereikt. <laughs> <laughs> ja, hij zit er aan te kijken zo. Eh, hij, heeft, eh, hij heeft dezelfde leeftijd als eh, dat de omroep bestaat. Dus 30 jaar. dat is dan ook meteen het geheim wat verklapt is bij ZFM Zandvoort. Goed. En 10 jaar dus, Rob Hakda wordt 2009, 2010 deed deze band mee. Gangster was dat met No Disguise. Ik zie iemand staan. En het is alleen Kai zelf. Ja, klopt. <laughs> Gaat dit eh, nummer eh, alleen met een... Nou, niet een akoestische gedaan, want je hebt een elektrische bij je. Dat, eh, dat is het nummer over. Is dat heel klein? Het is ah, klein en nieuw. En zo nieuw dat we hem nog niet echt met de band hebben uit kunnen werken. Dus daarom alleen. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Waar gaat het over? Ehm, over, over een heartbreak. Ja, heel dramatisch. Nou, dat kan er nog allemaal <laughs> net bij op deze avond. Laat maar horen. Yes, komt-ie. remember what it we were together We would had a time. Do you still remember? Or you used to love me? Would you say it's over? It's some behind the clouds, a ship going nowhere. Oh, it's all just over. feel like it's the same Like nothing happened before With your head above the clouds And your feet between the door Do you feel like it's the same Like nothing happened before With your head above the clouds And your feet between the door sitting down in tears The heartbreak forever Why did this happen to me? What do you it for granted And now i left empty-handed Do you feel like it's the same? Like nothing ever before With your head above the crumbs and your feet between the door. Do you feel like it's the same? Like nothing ever before With your head above the clouds And your feet between the door In time, Do you feel like it's the same? Like nothing happened before. With your head above the clouds and your feet between the door. Do you feel like it's the same? Like nothing happened before. With your head above the clouds and your feet between the door. Niet alleen dat, maar ik, eh, ik, ik, zie ook meteen beeld, eh, het beeld erbij. Voet tussen de deur en eh, ja, liever niet dat we de boel maar opbreken eigenlijk. Zo, zo ongeveer kwam het een beetje over. dat was eigenlijk de mooie metafoor die je daarin gebruikte, Kai. Dus dit mag ook wel kans maken op de EP die je nog uit wil <laughs> gaan brengen. Ik, de tip die ik je maar meegeef. Mooi, mooi eh, nummer in ieder geval. Straks eh, nog eh, twee nummers in het volgende uur. Nu, tijd voor een recent stukje werk van Alaska Pollock. En dat heet Awake. afgelopen jaar heeft eh, Jelte van Alaska Pollock eh, zijn EP gepresenteerd bij de OT301 in Amsterdam. Dat is eh, een een of andere schaftkeet aan de Overtoom in Amsterdam. Een soort, ja, daar wil je, niet. <laughs> dat is dus een beetje een beetje vettige bende, heb ik me laten vertellen. Dus ik eh, krijg instemmend geknik aan de andere kant. Ja, <laughs> ze kennen die muziekholen, die, eh, die muzikanten, wat dat er gaat. En eh, nou ja, daar heeft hij zijn EP gepresenteerd. En Jelte werkt samen met een van de maestro's uit de Nederlandse muziek. Lucas Hamming, ja. Ja, die is maestro, geloof ik, nog ergens geworden het afgelopen jaar. dat zijn dan muzikanten of theatermensen, eh, acteurs, eh, presentatoren... die dan met een dirigentstokje dan in het eh, concertgebouw van Haarlem mogen proberen of ze een, ja, een orkest kunnen dirigeren. Dus dat doen ze dan daar. Tot aan het nieuws van 9 uur heb ik er nog eentje. En dat is een kandidaat die misschien ooit nog eens een keer ergens bij een festival voor de Dutch Grand Prix misschien kunnen strikken.